Dit liedje heeft maar één. Dit liedje heeft maar één. Ja, dat, dat was een tweede noot. Ja, maar. Oké, dit liedje heeft twee nootjes.